Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland bij de apotheek hulp vragen met een codewoord. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht van NRC daarover. Meer details worden vandaag bekendgemaakt. Net als in onder meer Frankrijk en Spanje wordt het codewoord masker 19, schrijft NRC. Als mensen bij de apotheek om zo'n masker vragen... worden ze in contact gebracht met hulpverleners. Omdat veel mensen nu thuis zitten vanwege de coronamaatregelen... zijn hulpverleners bang dat er meer huiselijk geweld is. Harde cijfers daarover ontbreken nog. Webwinkelgigant Amazon profiteert flink van de coronacrisis. De omzet in het eerste kwartaal steeg ten opzichte van vorig jaar met ruim 26 tot meer dan 75 miljard dollar. Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen... wordt in veel landen veel meer online besteld. China heeft meerdere verzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie... om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus geweigerd. Bij Sky News zegt de WHO dat er twijfels zijn over het lage aantal besmettingen... dat door de Chinese autoriteiten is gemeld. Australië riep vorige week op tot onafhankelijk onderzoek naar de virusuitbraak. China reageerde daar geërgerd op. Duitsland gaat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vanaf maandag licht versoepelen. Na de eindexamenleerlingen mogen nu ook scholieren van 15 en 16 jaar weer terug naar school. Over lagere klassen en kinderopvang worden volgende week aankondigingen verwacht. Wel krijgen jonge kinderen nu wat lucht. De speeltuinen mogen weer open. Musea, exposities en dierentuinen mogen open... zolang de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Het weer, pittige buien met soms hagel, onweer en zware windstoten.